uur. Marnik eh, met het NOS-journaal. Er is meer tijd nodig om de politieke crisis in Italië op te lossen, zegt president Mattarella. Hij praat de afgelopen dagen met politici over een oplossing. Dinsdag gaan de gesprekken verder. Mattarella sluit nieuwe verkiezingen niet uit als er geen regering gevormd kan worden. Dinsdag trok premier Conte de stekker uit de regeringscoalitie van de Vijf Sterrenbeweging en Lega. De president heeft Conte gevraagd om voorlopig aan te blijven als waarnemer. Voor het eerst worden in Nederland organisatoren van hondengevechten vervolgd, meldt Nieuwsuur. Het gaat om drie mannen en een vrouw die volgens het Openbaar Ministerie zeker vijf gevechten hebben georganiseerd. In Amersfoort, Soest en Emmen. Ze verzorgden de gewonde dieren zelf met illegale medicijnen en een hechtpistool. Bij invallen drie jaar geleden vond de politie 26 slecht verzorgde en vermagerde honden. 16 agressieve dieren zijn afgemaakt. Maandag staan de verdachten voor de rechter. Het aantal doden door zwaar onweer in het Tatra-gebergte op de grens van Polen en Slowakije is opgelopen tot vijf. Er zijn zeker 30 gewonden. Het gaat om een groep toeristen die getroffen werd door de bliksem. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Door een brand in een stal in het Zuid-Hollandse Streefkerk zijn bijna 1500 varkens omgekomen. De brandweer kon 15 dieren redden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het vuur veroorzaakte veel zwarte rook die tot in de wijde omgeving van Streefkerk te zien was. De Nederlandse hockeyers hebben zich op het EK in Antwerpen niet geplaatst voor de finale. In de halve finale was Spanje met 4-3 te sterk. Zaterdag spelen de hockeyers nog om het brons. De tegenstander in die wedstrijd is België of Duitsland.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 We gaan beginnen met Christopher Boscole met zijn laatste album Dawn of Love. Net uit, helemaal in zijn eentje, op piano. En daarna een goede bekende, daar zijn we vorige week al mee begonnen. Robert Scott Thompson met Pluviofilia. En eh, hij heeft drie albums eh, daar onder deze titel gemaakt. En ik begin vandaag met nummer 3 een hoop andere albums ook. Ehm, met name uit het verleden. We gaan eh, toch wel weer zo'n 22 jaar terug in de tijd. En die playlist die kan je vinden op peacefulradio.info. Evenals dit programma. Veel luisterplezier. www.spiralingmusic.com. That's spiralingmusic.com. Hi, this is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Coming up next, a track from my CD, One World.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 Hi, you're listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. is 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co.